Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De zoektocht naar een nieuw kabinet kan weer verder. Een meerderheid van de partijen heeft net oud p van de a minister Ronald Plasterk goedgekeurd als nieuwe verkenner. Er waren sommigen vooraf nog wel wat kritisch, zoals D66-leider Rob Jette. De naam die nu rondzinkt is natuurlijk wel iemand die een zeer uitgesproken politieke mening heeft. Dus ik wil dadelijk wel van de heer Wilders horen dat hij ook echt onafhankelijk zijn rol als verkenner gaat invullen. Jette is daarvan nu overtuigd, alleen DENK en Partij voor de Dieren stemden tegen. Mijn collega in Den Haag, Ewout Kieviet weet hoe het nu verder gaat. Hij gaat deze week gesprekken voeren. Eh, voor volgende week woensdag, als de nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd... moet hij zijn eh, klus hebben geklaard. Justitie wil dat Gugman T. nog eens 10 jaar cel krijgt. T. heeft al levenslang voor de tramaanslag in Utrecht in 2019. Vier mensen kwamen toen om. En nu is het in de gevangenis helemaal uit de hand gelopen. Zo zou T. een bewaker in het gezicht hebben gestoken... hete olie naar een medewerker hebben gegooid... en onder meer een tv, deur en playstation hebben vernield. Caribische studenten die willen kijken of studeren of werken in Nederland iets voor ze is... kunnen een beurs krijgen van de overheid. Het gaat om maximaal een kleine 6000 euro. Een student uit Curaçao kan dan bijvoorbeeld een half jaar op uitwisseling komen... voordat hij voor een volledige opleiding kiest. En heb jij je dikke jas, handschoenen en sjaal al uit de kast gehaald? Het is koud en dus gaat het ook kriebelen bij schaatsliefhebbers. Bij de ijsclub in Doorn in Utrecht maken ze zich alvast klaar voor het schaatsseizoen. Wij werken daar het hele jaar aan dat we alles up-to-date hebben. De machines, de baan wij hebben natuurlijk een ijsbaan die fantastisch tussen de bomen zit. Maar dat betekent wel dat er heel veel blad afvalt. En dat moet er dus elke keer afgehaald worden. En dat gaan we dus nu doen. Je hoeft nog niet meteen je schaats uit het vet te halen... want het is nog de vraag of er echt snel geschaatst kan worden. Nou, voorlopig niet, want het is vandaag blauwe lucht... met af en toe wat wolken en zon vandaag. Vanavond wel weer kans op winterse buien... met lokaal ook onweer. En het is zo'n 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Je hebt nog een kleine 10 minuten oponthoud op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je nog 10 minuten in de file...